Dankjewel, meer Martijs, heb je geluisterd tot, eh, tot 8 uur. Hij is echt als brakmans is hij, eh, is hij weggegaan. Heel graag. En ehm, ik ben er weer, mijn tweede show van vandaag. Vanmiddag heb je kunnen luisteren naar een heerlijke eh, samenvatting van Lakeside Stories van 1 september. vorig, nee, twee weken geleden was dat. En vanavond gaan we er gewoon weer vrolijk een fijn weekend van maken. Want ja, het weekend dat stellen we gewoon een klein beetje uit. Tussen, tussen 8 en 10 op de zondagavond bij Radio 5 Leen. En ik heb twee, twee heldinnen in de studio. Dag, uh, dag schatten. Hoe gaat het? Opgedroogd? Nou, net aan. Net, net aan. <laughs> adrenaline net de lijf uit. Marike en Charlotte die zijn weer in de studio. Een aantal weken geleden waren ze hier ook. Want eh, toen kwamen ze eventjes vertellen eh, hoe zij in voorbereiding waren van de Amsterdam City Swim. En die hebben jullie vorige week gewoon gedaan. Absoluut. Hoe? Twee vingers in de neus. Ja, inderdaad. Meen, viel het mee? Ja. Ja, ik kwam de bocht om bij de Amstel en ik had echt iets van ben ik er al. Hou op. Ja, en jij had precies hetzelfde. Ja. En de grap was, op de Amstel hadden we blijkbaar tegenwind. En daar had iedereen heel veel last van. En iedereen stond te klagen over die tegenwind. En Lot en ik kijken elkaar aan zo van... Heb jij iets gemerkt van tegenwind? Was er tegenwind dan? Golfjes. Huh? Mietjes. watjes. <laughs> Watjes. Hoe, lang hebben jullie erover gedaan? 55 minuten. 59 minuten. Oké, en wat, wat was de verwachting? Ik was blij als ik in een uur en een kwartier zou zwemmen. Ja, volgens mij hadden jullie iets van 1,7 of zo. Hadden jullie ja, ik zat op 1,6. Ja. ja. Ik, wilde hem, eh, ik wilde hem sneller dan 59 minuten zwemmen. Althans, niet langer dan 59 minuten. Maar nou heb ik eh, zojuist begrepen dat jullie eh, een klein beetje de, smaak te pakken hebben. En, Absoluut. Dat jullie eigenlijk de bruinvissen van het horizon worden genoemd inmiddels, of niet? Ja, dat zou nog wel kunnen zeehondjes. de zeehondjes. <laughs> De mevrouw van de bunkerboot eh, in de haven... die kreeg zaterdagochtend een hikstuip. Kijk, er, wordt wel even, er moet wel even op geproost worden. Want eh, eh, ik vind het een behoorlijke prestatie. Die, ging zo hard lachen. Dankjewel voor dit kleine glas. Die zei van ja, het blijft gewoon geestig om twee rode zeehonden door, <laughs> die haven heen te zien gaan. En hoe lang gaan jullie het nog volhouden? Zolang, eh, zolang als het water het Nee, precies. Want, ja, eh, zolang het niet te koud is. Eh, als het beneden de 16 graden is, dan, dan, dan kan het volgens mij niet meer. Uh, onder de 12 graden zon, zonder wetsuit mag het echt niet meer. Maar met wetsuit mag het tot 20 minuten. Tot 20 dus dan moet je de tijd in de gaten houden. Ja, oké, exact. Want anders ga je verzuren en een verkrampje En dan, uh, Vooral Ja, ja, precies. Want dat is toch wel een gevaar wat op de hoek ligt. Maar is het dan wat dat jullie zeg maar gewoon eh, dagelijks of wekelijks gewoon 74 baantjes in het, eh, in het badhuis gaan trekken? Nee, dan? daar moet ik echt niet meer aan denken. Nee? Het zwembad is echt zo klein. En vies? Ja. En vies. En ja, inderdaad. benauwd. Dat moet ik wel zeggen. al die mensen. Over, over, vies gesproken en heel veel <laughs> mensen om je heen. <laughs> Eh, het Horendse water in de haven is echt heel schoon. Vergeleken bij de Amsterdamse gracht. Daar kwamen mensen, met, die, mensen die zonder baard waren gaan zwemmen, kwamen met een soort baard. Eh, het water uit. Met een baard van, van, van, van, alg en meuk. Nou ja, ja vettigheid. Volgens mij waren het wel de mensen die eh, van tevoren heel erg in de weer zijn geweest met vaseline. <laughs> En, en, en wat wij al niet begrepen. Wij hebben niks van begrepen. <laughs> Wat? Ja. Watjes, ga eens buiten zwemmen. Ja, precies. Ehm, en die mensen die hadden een soort van ja, een soort aanslag. Eh. ja, ik denk een soort van bodem hebben jullie nog mensen gesproken eh, die eh, zeg maar dat jullie zeg maar bepaalde uitwisselingen hebben gehad qua voorbereiding? Dat je daar misschien ook nog zoiets in had van nou, wat hebben die nou gedaan en wat hebben wij gedaan? Wat nou, dan het verschil? Heb wel, of ik heb wel het een gelezen en er zijn dus heel veel mensen die tips gaven over je moet eh, je oksels en je knieholtes insmeren met vaseline tegen de blaren. Ik had echt zoiets van, huh? dan, dan, dan, dan, dan, dan heb je gewoon Dan heb je gewoon een heel slechte, heel slechte wetsuit aan. Ja. Want dat wrijft. En als je een goed wetsuit aan hebt, dan heb je nergens nee. last van. En die zijn niet duur hoor. Nee, dat is een Dan Hoef je geen, niet veel geld ernaar te geven. Nee. En dat is dan heel eventjes een beetje doorkomen en dan, eh, eh, dan, dan ben je door. En dan, Precies. die wetsuit ja. houdt je, houd je lekker warm natuurlijk. Ja. Tot, tot op een bepaalde hoogte. ja en volgend jaar? proost vast ja, op 7 eh, eh, september 2014. Jullie staan al ingeschreven? Nee, dat kan, helaas nog niet. Dat kan dat nog niet, maar oh, anders hadden we het gedaan. Ja, toch wel, want ik heb jullie de vorige keer dat jullie hier waren... toen hadden we echt gevraagd van... ja, laten we even, laten we even proosten. Ik vind jullie, ik vind jullie echt helden. Echt, eh, nou ja. Nee, jullie ook. De mensen die gesponsord hebben, dat, dat, zijn de, echte helden. nou, nee hoor. In een hele wij Amsterdamse gracht liggen dobberen... dat vind ik toch echt wel een helden. Wij faciliteren dat sponsoren wel. Maar de mensen die betaald hebben... dat zijn de mensen die het onderzoek betalen. Ga jij ook zwemmen, Andres? Nee, dat is mijn trouwste, mijn <laughs> trouwste held die, eh, en, uh, eh, en supporter. Die kijkt alleen maar. En die zorgt voor thuisfront. Oké, nee, want ik, er worden, ik, zie, eh, ik zie allemaal machtige blikken richting mij komen. Van mensen die mij een, Amsterdamse gracht in, in zien springen. ik ben ja, doe jij mee volgend jaar? Nou, ik zal je vertellen. ik ben een geboren Amsterdammer. En eh, ik ben op mijn vierde eh, ben ik eh, bijna verzopen in een van die Amsterdamse grachten. En het is de eerste en de laatste keer dat ik in dat water gelegen heb, kan ik zeggen. Oké. Ja. Nee, ik, maar ik sponsor dan wel. Ik bedoel, dat ja, okay. wel. Kijk, het zou misschien wel leuk zijn om er misschien voor Radio 5 een evenement aan te plakken. Ik heb nogal wat vrienden in Amsterdam die bootjes hebben. Weet jij van wat er gebeurt? Smile for me it's okay. meisje zou willen zijn, dan zou ik Charlotte of uh, eh, eh, Marika willen zijn. Want ja, echt freaking. Jullie vertellen me net al. Dat moeten jullie, dat jullie de luisteraars ook even vertellen. Want jullie, jullie zijn het water ingesprongen dan. Hè? Jullie hebben, jullie hebben een, een, een, eh, iets van 4000 euro hebben jullie opgehaald voor onderzoek. wij hebben samen meer dan 4000 euro. Meer dan 4000 euro hebben jullie opgehaald. En het is voor onderzoek voor, voor, ja, tegen ALS. En ALS is uit mijn hoofd amitrofe laterale sclerose. Heel, maar ik goed. kan er misschien naast zitten. Heel goed. Eh, een, zenuwaandoening waarbij spiergroepen uitvallen. En eh, waarbij heel snel ook uh, je ademhalingsspieren uitvallen. En ja, iedereen weet ook dat je hart ook een spier is. Dus je kapt er ook gewoon op een gegeven moment mee. Als je, raakt dus langzaam maar zeker gevangen en, opgesloten in je eigen lijf. Ja, het in je eigen lichaam. Je weet verdomd goed wat er aan de hand is. Eh, je voelt het gebeuren en je kan er helemaal freaking niks tegen aan. Nee, het is, het is mensonterend. Ik heb eh, een, in, mijn eh, vorige, in mijn vorige leven een aantal ALS-patiënten verzorgd. Als je de diagnose krijgt gesteld, dan overlijd je over het algemeen binnen drie jaar. Uitzonderingen dagen later natuurlijk. En jullie hebben die, die race gedaan, die nu voor de tweede keer is gehouden. Of de derde keer al? Nee, tweede. de tweede, keer, in Amsterdam. Ja. En de, de, de jongens die hem gestart hebben, de Founding Fathers, zoals die genoemd worden, die hebben hem eigenlijk voor de derde keer gedaan. Ah, Want die hebben natuurlijk het, het die hebben het jaar voor, die eerste, hebben ze nog in Turkije eh, tussen de putdeksels en de kwallen eh, <laughs> een beetje lopen zwemmen. En toen dachten ze, dat kan schoner. En toen zijn ze naar Amsterdam gegaan. Dat kan veel schoner. Zou dat ook iets zijn voor hier in, eh, in West-Friesland? Dat, eh, dat je bijvoorbeeld eh, in het IJsselmeer jumpt met z'n allen. Ik weet het, in Volendam doen ze het al. Ze hebben zo'n kilometer challenge. Ze hebben zo'n zo'n Volendam in beweging dag. Dus op, ik denk dat het wel. Ja, maar dat is natuurlijk niet zo moeilijk. Want ik heb ook informatie van BNN gekregen dat er in het, in het water van Volendam ongelooflijke hoeveelheden cocaïne zitten. Dus <laughs> dan is, zo'n kilometer is echt zo'n gebied. Ben je <laughs> ja, elkaar. Zijn je een goede slok nemen en je zit aan de, aan de, finish. Maar dat is, dan ook, ook, is dat ook voor ALS, Marieke? Eh? Nee, dat, was, eh, dat had, had, te maken met eh, geld bij elkaar halen voor kinderen die geen geld hadden om te, om te sporten. Oh, dus dan konden kinderen daarna gaan sporten van die fondsen. Ook een mooi streven. Vind ik ook. Maar goed, ALS, er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Alleen is het zo dat men, ja, de wetenschap was nog enigszins in het duister om, om te kijken of het te remmen valt. dan wel van welke gen het, het, het afkomt. Eh, en tegelijkertijd of er überhaupt een bepaald behandelingsplan nou, opgesteld kan worden. Als je vorige week eh, zondag eh, rondliep in Amsterdam. En dan daarbij de, daarbij de marina waar het gebeurde. Mhm. Ehm, was een beetje van als ze nou maar iets vinden om het te remmen. Ja, dat zal al, wat zijn. Dan ben al, dan ben je al, een, hele stap. Met HIV is het natuurlijk ook heel lang zo geweest. En daar is dan uiteindelijk wel iets... Ja, de mensen die in Amsterdam waren en die, de, de patiënten ook... Eh, want de hoeveelheid rolstoelen en krukken, eh, dat was niet te tellen. Ja, want jullie vertelden net iemand zonder benen die in het water in ging. Ja, maar die, eh, die had geen ALS, maar die had... Uh, geen benen. die had, die onderbenen verloren in, in, in de Golfoorlog. Oh. Ja, daar verlies je nog <laughs> wel eens wat, ja, inderdaad. Ja, dus uh, eh, een beetje ordinance. Maar er was ook een, eh, er was ook een, een, een, eh, een jonge vent die in, een, in, een lange zwembroek zwom. Maar ja, die benen deden het niet. Maar die, die zwemt dus wel twee kilometer. Gewoon en die had geen ALS. ja, die had geen ALS, maar een aan ALS verwante, verwante aandoening. PLS of MOS, weet ik hoe het heet. Maar die zei ook, ja, ehm, weet je wij liften mee op het onderzoek naar ALS. Ja, als daar iets voor is, dan komt dat voor, ons ook wel. Inderdaad. Maar, hij, hij, hij prees zichzelf ook gelukkig dat hij geen ALS had, maar een verwant. Verwant, ja, eh, precies. Want je weet hoe laat het is als het, als, als het ALS uiteindelijk eh, ja. Eh, ja blijkt, blijkt te zijn. En dan lig je dus met mensen in het water zoals, zoals jullie. Die, waar alles, alles doet het. Ja. Eh, en eh, er liggen mensen in het water met... Eh, meestal doet alles het. <laughs> zijn van die dagen dat je s morgens wakker wordt. Dat je denkt van... Oh, maar ik weet waarom het allemaal niet meer zo werkt dan het gisteren het wel deed. Maar dan lig je toch in het water met al dat soort verhalen. Want het, is, zijn uiteindelijk gewoon allemaal verhalen. Ja. Je komt het water uit. En daar hadden we het dan zojuist e- even over. Hoe lang duurt het dan voordat je dat zeg maar hebt weggezet? Want je komt helemaal stuitend van het adrenaline. Ja, water ja, ik schijn ook gewoon het eerste uur niet stil hebben gestaan. Weet je, dat, dat mensen foto's van mij probeerden te maken. Maar dat ik gewoon zo. I actually did this. Ja, ja. Ah. dat, je, dat ik daar dat ze ook geen foto's van hebben kunnen maken. Maar bij mij was het, ik denk, ja, maandag en dinsdag was ik alleen maar van wauw, wauw. En iedereen zei wat goed van je. En pas tegen woensdag dat ik dat die verhalen begonnen in te zinken. En dat ik, dat ik doorhad wat voor fantastische dag ik meegemaakt had. Weet je, dat het echt een cadeautje is. En, eh, ik, werd, ik werd woensdag ook pas moe. Ja, Precies. Ik ja, maar wat, ik ook frappant vind, want eh, toen jullie twee weken geleden, vorige week, nee, twee weken geleden, zoals aan dat jullie hier waren. Toen hadden jullie echt ook heel stellig van, nou, dat doen we gewoon een keer. En dan gaan we ja. volgend jaar iets met coachen of zo. Maar jullie, zitten, jullie kijken als een, ja, ja, weet je, ik vind over het algemeen dat uh, christelijke mensen kunnen zo happy uit hun ogen kijken. <laughs> en zo kijken jullie inmiddels ook uit jullie ogen. Ik weet niet, wat, wat, wat, wat ja, het Amsterdamse water... Ik ben eh, oprecht dankbaar voor de ervaring. Dat is het enige wat ik ook tegen mensen die me gesponsord hebben gezegd. Zei, ik ben zo dankbaar voor het feit dat jullie me gesponsord hebben, waardoor ik dit kon doen. Ja. Zo voelt het echt. En iedereen zegt: nee, jij bent de held. Nee, het is andersom. Ik mocht dit meemaken en jullie hebben dit voor mij mogelijk gemaakt. Ik, vind het zo mooi dat jullie er zo over denken. Hè? Want ik heb nou echt ja, van... Eh, toen ik aan de finish kwam, daar stond een, een, een, kennis die ik al heel lang niet gezien had. Hmm. En zei: eh, Zo, je hebt hem uitgezwommen. Ik zei: Nou, ik heb een maand salaris bij elkaar gezwommen. Had ze klats. Nou, zegt hij: Spring er dan nog maar een krimp. Dat <laughs> volgend jaar. volgend dat volgend jaar. jaar. Dan volgend jaar. Ja. Nee, maar dat, dat is het ook. Je bent zo blij dat je iets kan doen voor iemand die gewoon helemaal niks meer kan. Het nare is natuurlijk wel dat eh, het geld dat wij nu ophalen eh, niet meer is voor de mensen die het nu hebben. Dat is voor de mensen die het nog niet weten dat ze het hebben. Ja, maar dat is altijd het wrangen van elke aandoening. Dat waar... is, onderzoek naar wordt gedaan. Dat is, ja, dat, maar je weet opeens hoe gelukkig je bent als je thuis komt en daar eh, gezonde kinderen rondlopen. En dat je af en toe, nou ja, goed, je, je grote teen stoot. Dan is het je eigen stomiteit. Ja, ja. Eh, en eh, iets onhandigs optilt en door je rug gaat. Ja, shit. ook vervelend. Maar, maar dit is echt, ja, dit is, gewoon. Precies, dit is en als je dan het verhaal hoort van Sandra Nie, de vrouw van Weert-Jan Weerts. Een jongetje, zoontje van zeven. Ja, net zo oud als mijn eigen kind. Zij heeft een fenomenaal bedrag opgehaald. En ze zei, ja, Weert-Jan, die is er volgend jaar waarschijnlijk niet, meer. Ja, ja, precies. Nou, ik kan je vertellen, het voelt alsof iemand je hart uit je lijf trekt. Ja, dat komt volgens mij keihard en dat, dat, dat, dat, voel je dan, maar dat realiseer je eigenlijk pas na woensdag. Het is ook een hele aparte realiteit die je dan volgens mij hebt. Want ik bedoel, je gaat eigenlijk gewoon onbezorgd door het leven. En op zo'n moment als dit kom je er eigenlijk achter dat het, die onbezorgdheid die How je dan lucky we are. Weet je, echt inderdaad. Ik bedoel, en we lopen wel te klagen over de crisis en het ongelofelijke naar uh, kwalitatief uitermate teleurstellende weer wat we af en toe hebben. Maar in de tussentijd eh, mogen we ja, counting our blessings met ja. hetgene wat we, wat, we, wat we allemaal wel hebben. Ja. ja. En als je dan zoiets hebt met ALS, en ik weet ook echt uit ervaring met de patiënten die ik, eh, die ik daarbij heb gehad. Het is freaking mens onterend, weet je. En zeker als mensen een bepaald geloof ook nog een keertje eh, aanhangen, of beleiden, hoe je dat ook noemt, waar euthanasie niet mogelijk is. Oh lord. Dan kan ik je zeggen, dan heb je een, eh, een prachtige strijd in bed liggen. Ja. En, eh, en dat, is echt, dat is echt verschrikkelijk. Dus er moet echt iets komen tegen, dat, tegen deze verschrikkelijke en, ziekte. Uh, daarom gaan wij volgend jaar gewoon weer zwemmen. We gaan het gewoon weer doen. Nou, dan gaan wij jullie volgend jaar ook weer sponsoren. Nou, lijkt me te gek. En, Helemaal fijn. En, komen we ook weer langs. Ja, dat lijkt me sowieso. <laughs> het maar dan wil ik ook wel spandoeken van Radio Ja, dat, dat langs de Ja, absoluut. En, zeker. en, en muziekjes erbij terwijl je zwemt. En het lijkt me ook leuk om, om het training traject wat jullie dan doen... Hè, eh, rond, het Oostereiland. Dat we dan met een bootje eh, daar eh, gewoon videoverslag van maken. Ja, te gek. En dat jullie dan allerlei smoothies aanbieden. Dat jullie dan iets kunnen eten en drinken ja, om verder te gaan. Ja, wij zijn nu wel zo getraind dat als we drie rondjes zwemmen... dat we ook gewoon thuis het zwemmen nog kunnen praten. Dat had je in mei, toen we begonnen, hoefde je dat niet te proberen. Want... Krijgt nu een heel, heel vreemd beeld van, van twee vrouwen met badmuts met bloemetjes... <laughs> die de dagelijkse beslommering aan het bespreken zijn... terwijl ze drie rondjes om het Oostereiland Ja, nee, daar komt het wel meer. Ja. Dat is dus echt inderdaad... ik wil wel echt eigenlijk zo'n badmuts. Ik heb nu nog gewoon zo'n serieuze, maar het lijkt me echt te gek om in van die sixties kleuren. Ja. Wat <laughs> fantastisch. Dat is toch briljant? Fluorescerende bloemetjes. Ja, dat jullie dan zeggen, maar wat ga jij... Eh, maar hoe doe jij de lapjes, En dat jullie dan onder, onder het klots onder water gewoon nee, zo... het ook echt. van, en hoe is het afgelopen met eh, Noelia die nog dat en dat en dat moest? En dan, eh, ja, zo gaat het ook gewoon echt nu. Nou, laten we dat afspreken. Dus als jullie in training gaan, dan... jij, houdt, jij houdt mij op de hoogte, Charlotte. Ja, zodra, zodra de inschrijving open is... Schrijven we jou in. Gaat het... <laughs> <laughs> die vind ik goed. <laughs> die vind ik goed ik denk dat ik wel een rondje met jullie mee kom zwemmen om het Eiland. Maar of ik daadwerkelijk de gracht induik, dan probeer ik mijn, uh, mijn geweten wel op een andere manier af te komen. Nou, dan doe jij, eh, doe jij de Horendse City Swim. En dat, eh, dat trainen wij dan. En dan doe je op de dag van de City Swim 7 september 2014. Zwem jij één rondje om het Oostereiland en jij laat gewoon doneren. En dan gaat dat naar Stichting Aalis. En hoef je niet naar die nare grachten. Nou, dan ga ik daar wel heen. Maar dan kom ik alleen jullie bejubelen en muziekjes draaien en dat soort dingen. Is ook goed. Eh, dat, eh, dat is een deal. Deal. Dat, dat, gaan we doen. Dat gaan we doen. En eh, nou, bedankt voor jullie komst al, al, hier weer. Ik vind het echt super gezellig dat jullie er waren. En echt fucking zijn jullie. Volgend jaar weer. Ja, kijk, we hebben weer een trouwe nou. sponsor bij en daar doen we het voor. Ja, zo is het maar net geld blijven geven tegen ALS, zoals we net. ja. ik ben jullie meester, weet je nog, je wist ervan. Hip-hop is de vak en extens is de vakman. Nou, volgens menige ben ik de enige, de uitverkorene. Snap je, er valt niet aan te torenen. Yo, ik ben breed goed, zit nou eenmaal in mijn bloed. Luister dan, gevoelig als ABBA en flexibel als Barba Papa. Geloof me nou, ik swing de van uit. Ik kom met vette hits, ga daar maar van uit. Ik bedoel, dit is niks voor de X. Ik doe dit al vanaf mijn melktanden. Vanaf de aap, nood, en ik smeer mijn stembanden met mijn spraakwaarde naar nou, allemaal uit volle borst spraak, waterles de proost, moet je horen. Machtige, krachtige, anders, P-achtige. Rijms die je bijbelijven tot je tachtigste verjaardag. Klinken mooier dan een koor. Jo Nederland is een en al oor. Voor deze Door Doorboor jouw geslotenheid met de openheid van een diafragma. Want je mag me, ik zeg maar zo, zeg maar niks. Ik ben de e x i n c e Ontdek me CD in je Discman op je tweewieler. Of op de Villa 65, cassettes in de vierwielen Of driewieler want de E is overal. Heb je ook je buik vol van veel gesteren, weinig kool, dan drink je spraakwater. Ijskoud spraakwater, met kans op een Nederlandstalige kater door mijn spraakwater. En yo, is ijs, ijs, ijs, ijs, koud. Consumptie verplicht, Je weet het, spraakwater. Ijskoud spraakwater. Je hebt een Nederlandstalige kater door mijn spraakwater. Nou, allemaal uit volle borst. Spraakwater les de door. Proost zie maar rijms gewoon gebeuren. Want ik vertel in geuren en kleuren over alles wat ik mag bespeuren. Meisjes drillen met de billen, want dit is het geluid dat ze willen. Van Holland tot aan de Antillen wordt er geluisterd en gefluisterd over mij. Ik zweer het, mensen staan uren in de rij. Fans hebben alle kleuren van de regenboog. Extins kwam en de kijk- en luistertij schoten omhoog. Dus ik bedoel maar, houd je cool daar. Bekritiseer nooit te vroeg. Ik heb genoeg teksten voor de boek. Ik keek, zag en overwon. En ik trakteer landbewoner en Jantje Beton op spraakwater. En nu gaan we allemaal zingen. Piep, piep, piep. Waarom zingen jullie niet? Ik kan helemaal niet zingen, alleen maar klaas. Ik weet je wel, spraakwater. Ijskoud spraakwater Met kans op een Nederlandstalige katerdomme spraakwater En yo is ijs, ijs, ijs, ijs Oeh, consumptie verplicht hè Je weet het, spraakwater Ijskoud spraakwater Je hebt gewoon een Nederlandstalige katerdomme spraakwater Nou allemaal uit volle borst spraak, de dorst 1995 en ik kom, kom, wederom om Met mijn vocalen op de digitale schijf En blijf schrijven, de ABN vloeit uit mijn pen De rapper Extins is wie ik ben En ik de populariteit en loop vast Ik doe een danspas, ik pak de microfoon en breng de poëtische poespas Zijn gehoren, ik ben geboren 1420 weken geleden En tot op heden nooit verloren Is zo breed, zo heet, de kaas loopt uit je soufflé De media, af toe als een bouvier, oei jee Schrijvers Verliezen al hun krachten, rappers veranderen, maar staal van gedachten. Wachten de top van de nederhop, maar plaats me nooit in een hokje. Spraakwater, water, les, de dorst, drink je drankje, slik je slokje. Beetje bij beetje over een één teug. Ik ben het levende bewijs dat de jeugd deugt. Eén spraakwater, over ijskoud spraakwater. Met kans op een Nederlandstalige kater door mijn spraakwater. Eyo is ijs, ijs, ijs, ijskoud. Consumptie verplicht, En je weet het, spraakwater is ijskoud spraakwater. Je hebt gewoon een Nederland Franstalige kater door mijn spraakwater. naar allemaal uit volle bos. Spraakwater legt de Nog een keer, spraakwater. Ijskoud spraakwater. Je hebt de Nederlandstalige kater door mijn spraakwater. Eyo is ijs, ijs, ijskoud. Consumptie verplicht en je weet het, spraakwater. Ijskoud spraakwater. Je hebt de Nederlandstalige kater door mijn spraakwater. Na allemaal uit volle Spraakwater legt de punt. Doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe. if I change the way I dress so it looks better from your view? I can pout my lips to fame and be pretty instead of true. And I've been trying to stay make it mine. Extends, Spraakwater, Brooke Fraser met Something in the Water. En dit herken je als Charlotte Eriksen, ofwel The Glass Child en Let Down. Zomerritje van alweer twee jaar geleden, zeg even, wat blijft de tijd? Echt ongelooflijk. Die stoere wijven die zijn inmiddels de studio verlaten en uh, snode plannen aan het maken om eh, Radio 5 alleen te betrekken bij eh, deze nobele zwemtocht. Tegen de vreselijke ziekte, ALS. Gaan we over nadenken. Somebody that I used to knew, this is gotcha. Think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die. the end. So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still to Know. Op Radio 5 heb je geluisterd naar Gotcha featuring Kimbra. Dus twee jaar geleden dat dit een eh, absolute zomerkiller was. En wat hebben we ervan genoten? Het is kwart voor negen. Mocht je net zijn ingeschakeld, je hebt twee geweldige vrouwen gemist. Die vorige week eh, meer dan 4000 euro hebben opgehaald eh, tijdens de Amsterdam City Swim. Om tegen ALS een, een geldbedrag van meer dan anderhalf miljoen uiteindelijk opgebracht te hebben voor onderzoek tegen de vreselijke ziekte ALS. Ik ben bezig om het weekend nog twee uurtjes, nou ja, inmiddels een uur en een kwartier langer te laten duren dan het daadwerkelijk is. En ja, daar kan ik je hulp bij gebruiken. Laat weten wat jij wil horen op de Babbelbox. En anders via uh, studio at radio501.nl. Deze horens meneer, die uh, gaan we eerder ook weer eens eventjes uitnodigen. I think I am a sensible man, not asking for much. I do what I can to please my best. it's never enough. have fun. It's part of my show. voor je hoofd. Afkomstig uit het Noord-Hollandse Horen. She is my baby. Het is ook wel weer grappig. Dat is een van die artiesten die dan... Eh, ja, in Horen zijn er nogal eh, veel bands die echt helemaal te gek zijn. er zijn heel veel bands die helemaal te gek zijn. En ook uh, voortdurend laten weten dat ze helemaal te gek zijn. Er zijn ook artiesten in Horen die stukken bescheiden zijn. en zich heel bescheiden opstellen. En Jury is er een van. Ik had nog nooit van hem gehoord. Maar heb een geweldige plaat voor je hoofd gehad. Met is My Baby. Andere man, ook afkomstig uit Horen. Meneer Tim Knol op Radio 501. Shallow Water. Been sailing up to a rep the wind take us. Been going under but we always come out on top. Nowadays we like to be more on the safe side. Just drifting around without risking sunshine. Zo'n jonge carrière, maar wel al een Edison in je achterzak hebben. Dat zal je maar te doen zijn. Tim Knol en Shallow Water. Brengt de klok op 10 minuten voor 9. Aarde donker buiten. Ja, we moeten er serieus aan geloven. Ik juist even contact met eh, mijn nieuwe vriend Peter McVeigh. Was uit eten geweest met zijn eh, lieve vrouw Adele. En zegt, we lopen over straat. Echt blown away gewoon. Het is echt kaart aan het waaien. Het vriest en het regent. Nou, dat valt nog wel mee hier. Goed, Valorize dit en Living in Stereo. Dan hoor je Sylvia en Mails zijn de plaat voor je hoofd. Tot straks. in een buurthuis, bij een sportclub, op school of waar dan ook? Ben of ken jij een vrijwilligersproject of organisatie en wil je kans maken op 5000 euro voor jouw project? Meld je dan aan voor 1 oktober voor de meer dan handen vrijwilligersprijzen. Kijk op vrijwilligerswerk.nl en wie weet wordt jouw project genomineerd. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. GW Stijl is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt.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 Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Daverende Donderdag Radio 501. Nu op Radio 501. 501. On the Rocks. Armin Tamminga. Armin Tamminga. 501. Welkom terug in het tweede uur van On The Rocks. De uitvoering die het weekend twee uur langer laat duren. We hebben nog 56 minuten te gaan. Je hebt geluisterd naar Alanis Morissette en 8 Easy Steps. Ik weet dat hij thuis zit te luisteren en dat zijn hart een, eh, een heel vreemd huppeltje maakt als hij deze klank hoort. Voor Chris, de Rembrandts, I'll Be There For You. No one told you that was gonna be this way. Your job's a joke. van de populaire televisieserie Friends, The Ramblons op Radio 5 I'll be there for you. Zal ik ook voor jou winnen. Er voor jou winnen. laat ik het zo zeggen. Tot 10 uur vanavond. Hier op jouw eigen Radio 501. We gaan naar 1982. Het is afkomstig van het album eh, Purple Rain en uit de gelijknamige film. En één van de betere nummers in dat album staan, al zeg ik het zelf. Het was eh, een B-side van Take Me With Ik heb het over niemand minder dan His Royal Badness. Wat ik zei, 1982. Pot dikke zeg. 100 jaar geleden zo ongeveer. Maar goed, het blijft lekker. Op Radio 501, Prince en Baby, I'm a Star. 1982. Purple Rain, Prince and the Revolution. Baby, I'm a star. We gaan er eventjes een klein beetje tempo in gooien. Ik denk, ik was toch wel lekker bezig. We gaan straks weer allemaal een beetje rustig houden. Maak je geen zorgen. En ik heb hier dat eh, verdwaalde stukje van drie minuten liggen. Of van, eh, nou ja, van 1 minuut 15 liggen ongeveer. Wat ik eh, weg heb moeten knippen. Van het interview wat ik had met Peter McVeigh. Ik denk dat het laat genoeg is dat ik het toch wel eventjes kan laten horen. Dus later in de uitzending voor Dat beloof ik je in ieder geval. krijg je dat stukje Peter McVeigh. Waarin hij zijn Nederlandse talige ja, avontuur zeg maar, een klein beetje vertelt. En eh, zijn Nederlandstalige vocabulaire. Nou, dan weet je het ook, kan je zeggen. Ondertussen tijd Samuel van den Berg. Madison Park, de remix van Sunrise. too long. True love shows up on time, so I'm gonna take. op Radio 501. Ik kreeg gelijk een eh, WhatsApp berichtje van hem dat hij het eh, nog steeds een hele leuke track vindt. En dat hij me bedankt dat ik hem eh, even goed nog draai hier op Radio 501. Nou, wacht jij maar tot je de rekening krijgt. Dit was Jay Nash, ook in Nederland trouwens. Overal allerlei prachtige concerten aan het geven. Never Takes Too Long. En Jay Nash komt binnenkort ook nog naar de Radio 501. It's the same, it's the same scene play, playing now. tucked in a blue jean pocket, one lace tied on two torn shoes. Holding out, holding out hope that someone will cramp your style. Could I, could I get to know? spotlight cooking, cooking dreams up inside you. Feet are tapping a tired rhythm, sweat still black in your papers are stacked together in a big hollow mountain. All too easy to stack them higher till there's no one around. Well, I want to West. Radio 5 Lane en For a Little While. Nou, als we dan toch met singer-songwriters bezig zijn. Hè, bedoel, het is een uh, gezellige singer middag. Dan mag mijn lieve Barbara niet ontbreken. Laat me niet langs een dansbal glijden. Grote kans dat ik kom te overlijden. Telefonische verkoop is niks voor mij. Kan mijn eigen cd niet slijten, dus laat staan iets over de telefoon aan de cover. Wanneer het feestje niet op gang komt. Wanneer er niemand, niemand, niemand durft te dansen. Dan spring ik op het pad. Ik lijk gelukkig niet op Peter McVeigh. I did makkelijk kunnen zingen. Ik hoop dat die twee elkaar nog eens een keertje zouden kunnen ontmoeten. En dat ze dat dan ook durft te zingen. Durft ze wel. Laat Barbara maar schuiven. Barbara schrijft altijd. Een liedje voor jou. Zoek maar eens op op internet. Kun je boeken. ze maakt echt hele leuke dingen. En is ook nog een schat van een vrouw. Kunnen een heel leuk feestje mee bouwen. Met deze meneer ook. Sean Mayer. En zijn Back Around. like a thief, ripped me apart, stole all the pieces. You said I made you complete, but those were just words, you didn't really mean them. I don't know how you can go on like nothing ever happened. I don't know how you can stay so strong, but one day I'll be laughing. Hey Arwin, wat zie je er weer lekker uit vandaag. Whatever. I went down to the beach and saw Kiki. She was all like, eh, and I'm like, whatever. Then this chick comes up to me and she's all like, hey, aren't you that dude? And I'm like, yeah, whatever. So later, I'm I'm at the pool hall, and this girl comes up. and She's all like, "Uh," and I'm like, "Yeah, whatever." Cause this is my United States of whatever, and this is my United States of whatever, and this is my United States of whatever. And then it's 3 a.m. I'm on the corner wearing my leather. This dude comes up and he's like, hey, punk. I'm like, yeah, whatever. Then I'm throwing dice in the alley. Officer Leroy comes up and he's like, hey, I thought I told you. And I'm like, yeah, whatever. then up comes Zaffo. I'm like, yo, Zaffo, what's up? He's like, "Dud." I'm like, that's cool. Cause this is my United! Good. Uh, now you're uh, staying in Holland as well. Uh-huh. Uh, you're staying at my place. I told the people already. Are there uh, some sort of Dutch words you learned? Is it moedervager? <laughs> what is it? Is that right? Moederneuker. Moederneuker. Yeah, I'm saying Fogger. <laughs> <laughs> Moederneuker. And uh, yes, give me a second. I've got this. Uh, klein lul. Klein lul. Lul. It's what you have. Yeah, I have a really klein lul exceptionally Klein Lul. <laughs> You're more familiar about your uh, famous about your Klein Lul. Yeah, like I'm very very famous back home for my Klein Lul. <laughs> this is a great interview. Yeah. <laughs> Lots of people have really big ones. No, I have a Klein Lul. Yeah, but, but sure, I have a fantastic voice. And you look uh, look uh, uh exceptionally great with the shorts. yeah, the, you like the legs. I like the legs a lot. I like the legs. The audience give me a clap for my legs. They did. Yeah, so uh, obviously the legs. Fucking liars. <laughs> Patronizing bastards. <laughs> <laughs> so uh, we're going to have dinner uh, later on, yeah. and then. we're on the radio from 8 to 10. Should be cool. I'm looking forward to it. I will talk shit on R2. Yeah, that's what we do since Thursday. Yeah. cold night And the street lights lead us home I've said sorry And though I'm not quite sure what I've done See, I'm stupid like that I say things without stopping to think Well, please forgive me Oh, I swear, baby, must be the drink.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 I'll be here for a long time. Dry your eyes now uh, for me. Dry your eyes now well, for me. Yeah, dry your eyes now uh, for me. Well, dry your eyes now. Het verdwenen interview. En het prachtige Only the World door Peter McVeigh. En ja, Lots of, lots, of, people are, are agree with me that they have seen Peter McVeigh singing and playing, and uh, then they like, you don't expect a sound like that coming out a person like that. I mean, It's quite special. Listen to this too, Peter. It's beautiful. It's called A Balladeer. It's from Holland. All I Wanted. You rave on about a car drive somewhere out in Germany. You at dinner near some river like you can't get that with me. And it all sounds so familiar. I make sure by my tongue. It's done nothing else but trouble, kind of like our song. And all because all I wanted, all I wanted was, all I wanted, all I wanted was, all I wanted, all I wanted was the best of both of us. This must be what brought Radio 501. 10 minuten over half 10. Het is buiten herfst. De schuur aan het worden. Het is tijd om een Christmas jumper aan te trekken. In ieder geval de lampjes alvast eventjes eh, te checken. Of ze, het, eh, of ze het allemaal nog wel doen. Ja, dat vind, vind ik wel belangrijk. Ja, vind ik wel. Terug in de tijd met Q-Tip, A Fiver, Mr. Mohammed en Buster Rhymes. Samen met A Tribe Called Quest. Dit is Buster's layman. Fuck the carjacking. Five Diggy is rapping. Got dogs with love and plus dogs that's packing. So what's the deal, Captain? If it's time for some action, watch me roll with Hunt. Try to push her back. Which one of these niggas think they fucking with this? Put your money on Queens. Yo, these cats is pissed. Meaning hot green is stinking. See Shorty there winking. Hit her off so hard that our eyes start blinking, then massage it down with the word serene. It's the dog for press, new star on the scene, and I'm here for the better right down to the letter. If it rains today, then it's a double header. Range beamers and bends, 1100s and jets, five door for whatever. Just get it together, just get it together, just get it together, just get it together, just get it together. No matter the weather or where you at, this is how we gon' do it. Cause we keep shit fat. You gotta yo, yo. do it, yo, yo, yo. do it, yo, yo. do it, yo, yo. do it, yo, yo. do it, yo, yo. do it, yo, yo. do it, yo, yo. do it, yo, yo. do it. Didn't you read the news? Did you heed the alarm? It was good overall. Said that we was the bomb. I'ma make a call and I hope you respond. We the stars, y'all. And everyone becomes fond. You a star and you shining. I'm one and I'm rhyming. Let's get together, start intertwining. Yo, you coming with me somewhere where you can't see. Where there's bona fide joints underneath the sea. A confusion and glitter. Nobody's a quitter. Try to front and get rid from your ear to your shitter. Go and put it on harder than anyone did. It would benefit you to keep a wide open lid. Making sure, shot shit. Making sure you shine. Shaking shows for sure. Taking hearts and time. Do it all for the the rhyme and the rhythm and things. When we do it, we banging like we inside the bang. Ain't doubting nobody when we inside the jam. But I'm proud of it all, and I know who I am. As the constellation gets brighter, this right is going yo, yo, do it, yo, yo, do it, yo, yo, do it, yo, yo, yo, do it, yo, yo, do it, yo, yo, do it, yo, yo, do it. This is baby, Lord, Lord, nigga, baby, baby, Lord, Lord, from the no name, yo, we doing it. Collaboratie tussen de mannen van de Tribe Called Quest en Buster Rhymes. Echt eh, way back, kan ik je vertellen. Meneer Buster Rhymes zelf eh, inmiddels ook een hele grote meneer. Maar toen de tijd absoluut nog niet. Alleen een, eh, een hele grote wa, wa, wa, wa, one, two, one, two mond. En daar bleef het dan wel een klein beetje bij. We gaan nog dieper terug in de, in de jaren 80. En dat doen we samen met Sherelle. En die had in het verleden, dus in de jaren 80, in 1985, een absolute floorfiller. Samen met meneer Alexander O'Neill, een hele grote kerel uit Minneapolis. Die later veel te veel van Colombiaans poedersuiker hield. Maar zingen konden ze wel. Samen hebben ze het hier over Saturday Love. Alexander eh, Alexander O'Neill en Sherelle. En dat was tijdens eh, Criticize. Ja, dat is al heel lang geleden. Daarna kwam het Colombiaanse poedersuiker om de hoek kijken en toen was het helemaal klaar. Ik heb zojuist eventjes eh, contact gehad met, met mijn vriend uit Belfast, Pierre McVeigh. En hij zit serieus te denken aan een carrière switch. En ik denk dat het dat nog wel goed af zou gaan ook. Ik denk dat zijn volgende album hip-hop gaat bevatten. yo, yo, do it, yo, yo, yo, do it. Yo, yo, do it, yo, yo, do it, yo, yo, yo, do it, yo, yo, do it, yo, yo, yo, do it, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Love, it's a science at best. It's a long and bloody mess, but no one's gonna stop you. Lose always gonna lose till one day you find that you just can't afford to. One day I'm gonna run away, cheat on the sun and elope with the rain, array myself of all the stars, cause I'm lonely and thirsty between the bars. you have couple of days while everyone waits for something to change. Pocket in the 28 november is deze man uit Nashville, Tennessee, de gast bij Rogier van Diesveld bij Radio 5 Leen. Donderslag bij heldere Hemel. Ik heb het over Justin Halsey, de man uit Nashville. Komt hier acte présence geven, 28 november, en mist daar helemaal niks van. Zo, Mr. Peter McVeigh, hip-hop from Holland. Eat your fucking hout out. Hier zijn de kraaien. Je ja, ik ga je willen zijn. Je kijkt wel listig uit je ogen, maar je mist al wat van hen. Je bent een pechvogel. Ja, ik ga je willen zijn. Je kijkt wel listig, maar je mist al wat van Ik heb alle taart en een knaak in mijn zakkie. Ja, dan kraai doet het op zijn gemakkie. Hij ben niet vies van een borrel I met you En elke kraai weet ook hoe een koe een haas vangt. Dus geef die dikke vinger maar eens aan die baas dan. Alleen een Ik ga een einde breien aan jouw weekend. Niet echt daadwerkelijk breien. Ik bedoel het spreekwoordelijk. Dus niet dat je echt denkt dat ik hier straks met een stelletje pen en een bolletje wol zit. Want dat is absoluut het geval. ik bedoel, neem me nou niet te letterlijk. Maar ik bedoel, bij wijze van spreken ga ik er een eind aan breien. Niet ook dat ik iets aan het einde van mijn leven ga maken. Nee, ik ga een einde aan de uitzending breien. Jezus, moet ik alles uitleggen vandaag. Maar ik heb wel zin in november. Want tussen 7 en 11 november dan komen die verdwaalde Ieren weer op bezoek. En dan gaan we een Christmas jumper party houden. Die vervolgens in een korte broek moet. Hè? Je moet shorts aan. Een Christmas jumper party. En ik kan nu al niet wachten. So I'm knitting already. No, not really knitting, but well, I explain later. Ik sluit af met mijn grote vriend Chris Ria dit keer. And driving home for Christmas. Fijne week jongens. Hoi. Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas.